uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Libië zijn de lichamen van tientallen verdronken migranten aan land gebracht. Volgens hulporganisatie De Rode Maan zijn er 62 lichamen uit het water gehaald. Gisteren verdronken daar voor de kust naar schatting 100 tot 150 opvarenden van drie boten die aan elkaar vastzaten. De overvolle boten kapseisden na ongeveer een uur varen. Libische vissers en de kustwacht wisten nog zo'n 140 schipreukelingen te redden. Stichting Wakker Dier pleit voor een nationaal hitteplan voor dieren. Daarmee zou een betere koeling van stallen moeten worden afgedwongen. De afgelopen dagen kwamen er duizenden kippen en varkens om... doordat ventilatieapparatuur uitviel. Volgens Wakker Dier hebben boeren zich het afgelopen jaar... onvoldoende voorbereid op extreme hitte. Ook onderzoekers van de Wageningen Universiteit pleiten daarom voor meer technische aanpassingen in de stal, zoals een generator die meteen aanspringt zodra de stroom uitvalt. Italië weigert een eigen kustwachtschip vol migranten te laten afmeren in Lampedusa, melden Italiaanse media. Eerder werden al schepen van hulporganisaties geweerd, maar nu ook weer die van de eigen kustwacht. Aan boord zijn 135 migranten die vlak bij de kust bij Libië zijn gered door een visserschip dat ze overdroeg. Minister Salvini van Binnenlandse Zaken eist dat de geredde migranten over de rest van Europa worden verdeeld voordat ze aan land worden gelaten. De derde en laatste bergetappe van de Tour de France wordt ingekort... vanwege de slechte weersomstandigheden in de Alpen. In plaats van 130 kilometer is de rit nu nog maar 59 kilometer lang. Twee van de drie beklimmingen zijn geschrapt... omdat een deel van de route niet meer begaanbaar is na hagelbuien. Alleen de klim naar skioord Val Thorens blijft nog over. De start van de laatste Alpen-etappe van de Tour de France... is verplaatst naar half drie morgenmiddag. Het weer het is nog lange tijd tropisch warm in het noorden en het oosten. In het zuidelijk deel van het land zijn er buien.